Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon, af en toe buien. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Amsterdam en Utrecht.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 Brand new address. Brand new town. there's no Little Acts of Treason, zo heette de cd die Carleen Carter uitbracht in 1995. En u begrijpt het al, we gaan gewoon door met het vorige uur op speciaal verzoek van een luisteraar wat meer countrymuziek uit 1995. Welkom bij nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Hurricane, dat was het vorige nummer, een beetje uptempo. tempo nu rustiger met Vince Gill. Go rest high on that mountain. I know your life on earth was trouble. only you could know Go Rest High on That Mountain. En het is geschreven voor een vriend van eh, deze Vince Gill. Die is overleden en Vince Gill wilde hem eren met dit liedje. When Love Finds You. Zo heet het album uit augustus 1995. Wilt u zelf ook een keer een programma samenstellen? Dat kan hoor. Schrijf of bel gewoon naar uw favoriete omroep. Of kijk even op countrytrack.nl Tonight we cross the borderline into a world that's new and we don't astray Perfect Stranger. I'm a stranger here myself. Dave Lindsay schreef het met eh, Matt Lindsay en het kwam allemaal van de cd You Have the Right to Remain Silent. En dat wordt dan ook wel eens gezegd in die films. Hè? Als je naar zo'n film kijkt en dan wordt iemand gearresteerd, dan het eerste wat ze roepen, You Have the, eh, Right to, to, eh, to Be Silent. Alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Nou ja, ze hebben het mij nog nooit verteld en ik hoop niet dat het ooit zal gebeuren hoor. Labor of Love, de cd uit augustus 1995 van Redney Foster. If It Were Me. Her eyes tell the story Too many nights alone He always takes for granted think it's Whitney Foster jaren geleden nog echte country eh, zanger, country artiest tegenwoordig is zij wat meer bezig in de Americana. Ik wil niet zeggen dat het slechter is, het is alleen een iets andere muzieksoort. Hè? That house on the hill is long gone Now she's living in a trailer with a natural turf lawn Got three little kids and no one to help Trying to be mama and daddy all by herself It's hard to hold down the fort when you're holding down a job She'd rob Peter to pay Paul, but he's already been robbed She gets the food on the table, the clothes off the line She'd break down and cry, but she doesn't looking for Dat was ook de titel John Michael Montgomery. Eh, plaatsen het op een cd die op dat moment nog geen naam had. Eh, ik denk dat die cd gewoon uitkwam onder zijn eigen naam. Ik ben al even heel snel op internet aan het zoeken, maar ik kan het zo gauw niet gevonden krijgen. Dus dat antwoord moet u nog even van mij goed, te goed houden. Del Grey, Tom McHugh, dat zijn heren van de formatie Little Texas. En zij hebben het over... Sun comes up, sun goes down. spinning around. Not much has changed since you've been gone. I miss you, honey, but life goes on. Vino was jaren geleden nog een eh, nieuwkomer in de country scene. Heeft eh, een cd uitgebracht, Looking for the Light, die hij liet eh, produceren door Steve Buckingham. En als je zegt Steve Buckingham, dan moet u maar eens denken aan onder andere Reba McIntyre en Dolly Parton. Want ook daarvoor produceert hij heel vaak cd's. Save this one for me heeft het niet zelf geschreven, liet het schrijven door Thompson. U weet wel, die grote countryartiest. It was getting late, I was getting hungry. That's exactly how I found her. I wasn't looking for her, but how could I ignore her? There wasn't no way around. to be tempo nummer van die eh, Rick Trevino. Save this one for me. En u weet het, ik ben nogal liefhebber van uh, hè? En dan zou ik dit daar best bij willen zetten, hoor. Ik heb hem eens ooit eh, genoteerd als een van de beste uit 1995. If you see her out tonight and she tells you what she says, but sometimes she forgets. If she tells you she don't need a man, she's had all the comfort she can stand. dan toch hebt over een man met een echte country stem, dan kan ik u er nog wel eentje laten horen. Hè? En dat is dan Tracy Lawrence. James Stroud produceerde voor hem If the World Had a French poor. It was where my mama sat on that old swing with her crochet. It was where granddaddy taught me how to cuss and how to pray. It was where we made our own ice cream Those sultry summer nights Where the bulldog had her puppies And us brothers had our fights There were many nights I'd sit right there And look out at the stars Through the sound of a distant whippoorwill Or the hum of a passing car it was where I first got up the nerve To steal me my first kiss I learned to play guitar. I pray I had the gift. If the world had a front porch like we did back then, we'd still did back then Purple hulls and pintos I've shelled more than my share Lightning bugs If the world had a front porch, ja, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Althans, dat zegt deze Tracy Lawrence. Daryl Singletary was ook zo'n man die eh, in 1995 een eh, nieuwe platenmaatschappij had gevonden onder de naam Giant. Bracht daar zijn eerste cd uit, onder zijn eigen naam, geschreven door Tim Johnson. I Let Her Lie. She'd come home 6 a.m. Tell me she'd been out with friends And I let her lie I let her lie And in the glare of the morning sun She swore I was her only one And I let her lie let her lie Cause the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl night she confessed her sins But she vowed to never cheat again And I let her lie I let her lie Though she tried, Lord, she could not change And I only have myself to blame Cause I let her lie I let her lie the truth was too hard to handle And I couldn't bear to lose that girl was sound asleep on our double bed, and I let her lie. I let her lie. Daryl Singletary heeft veel over voor zijn eh, vrouw, zijn vriendin in I Let Her Lie. Tim McGraw, een man die ik al eh, vaker gedraaid heb in dit programma, in het vorige uur ook al geloof ik. I like it, I love it. Ik zich nog herinneren dat uh, dame Faith Hill uitgeroepen werd als eh, mooiste dame van de wereld zo ongeveer. En ik heb toen altijd al geroepen van ja, het gaat dan in dit geval toch niet over het uiterlijk van die dame, maar over haar stem. Karen Staley schreef voor haar voor de cd It Matters To Me. Let's go to Vegas. life Hey baby, let's go to Vegas. Bet on love and bank of the river ik, eh, ik lap het eigenlijk een beetje aan mijn laars. Ja, er wordt altijd gezegd, het is een onbeschreven wet op de radio. Draai nooit twee dames achter elkaar, maar u kent mij een beetje. Dit is Trisha Yearwood, I Wanna Go Too Far. Trichet Ewood, een dame die al heel wat jaren bezig is met het maken van country music en inmiddels ook al eh, weer getrouwd is met eh, een andere country eh, mega verkoper, zo mag ik het gerust zeggen, Gar Brooks. En samen staan ze ook wel eens op een cd en daar zal ik u volgende week weer eens van laten genieten. Colin Way. Mark Allen Springer schreef het. One boy, one girl. He finally gave in to his friend's girlfriend. she said there's someone you should meet At a crowded restaurant way across town He waited impatiently She walked in, their eyes met And they both stared Right there But one boy, one girl Two hearts beating wildly To put it mildly, it was love at first sight In no time at all they were standing there in the front of a little church Among their friends and family Repeating those sacred words preacher said, son, kiss your bride And he raised her veil Like the night they met tekst. Hè? One boy and one girl. En ik kan me nog herinneren, ook dit stond in mijn, eh, mijn lijstje hoor, van de beste, voor mij tenminste, beste nummers uit 1995. Eh, maar ook deze mocht daar zeker niet aan ontbreken. Rain Through the Roof, Billy Montana. Een niet zo bekende en eigenlijk nooit echt bekend geworden hè? Heeft het zelf geschreven, heeft wel een aantal cd's uitgebracht, maar het is nooit zo'n echte grote countryster geworden als dat hij verwacht had.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 Maar volgens justitie is de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen. Daarom is advocaat Drost gevraagd of hij snel een artikel 12 procedure wil doorzetten. Dat zei de persofficieren met het oog op morgen. Met zo'n procedure kan het gerechtshof het OM dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Advocaat Dros noemt de gang van zaken merkwaardig, maar gaat wel in op het verzoek. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het WK gelijk gespeeld. Nederland begon tegen de Verenigde Staten en de uitslag was 7-7. Nederland is regerend olympisch kampioen. De vrouwen van de Verenigde Staten zijn regerend wereldkampioen. Het WK waterpolo wordt gespeeld in Shanghai. En Argentinië is uitgeschakeld voor het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voetbal. In de kwartfinale verloor het gastland van Uruguay na het nemen van strafschoppen. Eerder plaatste Peru zich verrassend voor de halve finale van de Copa America door Colombia te verslaan. Het weer. Het aantal buien neemt vanmiddag toe. Plaatselijk kan er ook een klap onweer voorkomen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Morgen veel bewolking, af en toe regen en maximaal 19 graden.